Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Italië zijn inmiddels 63 doden geborgen na de verwoestende aardbeving van vannacht. Er zijn ruim 100 vermisten. Onder het puin wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend. Nederland heeft hulp aangeboden. Premier Rutte heeft zijn Italiaanse collega Renzi zijn medeleven betuigd... en noemt de aardbeving verschrikkelijk. Ook minister Koenders heeft zijn condolences overgebracht. De gouden medaillewinnaars uit Rio hebben in de ridderzaal een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van minister Schippers. Rond deze tijd gaan de Olympiërs op de fiets naar Paleis Noordeinde. Daar worden ze ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Myanmar, het vroegere Birma, is getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De schok werd ook gevoeld in Thailand en in Bangladesh. De Airlander 10, de enorme Zeppelin die gebruik maakt van helikopter- en vliegtuigtechnologie, is zwaar beschadigd geraakt bij een testvlucht in Engeland. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. De Zeppelin is 92 meter lang, kan een snelheid bereiken van 148 kilometer per uur en kan 10 ton vracht vervoeren. Er kunnen vijf bemanningsleden mee aan boord. Op Schiphol is een Nederlandse piloot aangehouden die te veel had gedronken. Hij stond op het punt om met een vliegtuig vol vakantiegangers naar Turkije te vliegen, meldt de regionale omroep NH. Iemand van de beveiliging rook alcohol toen de piloot langsliep en waarschuwde de marechaussee. Bij een blaastest bleek dat hij 0,6 promiel alcohol in zijn bloed had. Piloten mogen 10 uur voor een vlucht geen alcohol meer gebruiken. Het weer nog zonnig en warm, 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen veel zon. Dan kan het 35 graden worden. Vrijdag in de kustprovincies koeler, landinwaarts blijft het heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk en de IJssel, 4 kilometer. Er staat een auto met pech, één rijstrook is dicht...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

Streisand. Barbara Streisand. Streisand.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 ¿Qué vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río.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 does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go in the So do do do no no Baby do do do do do da da da op 106.9 FM.

106.9 ZFN